Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De inhoud van het gouden koffertje is gelekt. Dat is de miljoenennota waarin de plannen van het kabinet staan voor volgend jaar. Het wordt allemaal pas dinsdag op Prinsjesdag bekendgemaakt. Maar wat daarin staat weten we eigenlijk altijd een stuk eerder. En wat nu opvalt is dat we volgend jaar iets meer kunnen uitgeven. Volgens mijn politiek collega Albert Bos gaat het in de begroting ook om een groter verhaal. Het kabinet wilde iets doen aan de armoede in Nederland. Dat zou te snel gaan oplopen. De Tweede Kamer ook had gezegd tegen het kabinet... doe daar nou iets aan, zowel van links tot rechtse partijen. Nou, dat lijkt dus nu gelukt door die armoede... vooral met gezinnen en kinderen, om die eh, te beteugelen en terug te dringen. Ja, zo gaat onder andere het kindgebonden budget omhoog... en stijgt ook de huurtoeslag. Apple gaat de iPhone 12 in Frankrijk toch updaten... om de straling van dat model omlaag te krijgen. Een paar dagen geleden haalde Frankrijk die telefoon uit de winkels... omdat het ding meer straling afgeeft dan mag in Europa. Volgende week wordt duidelijk of Nederland ook maatregelen neemt. Een juf in Amsterdam is terecht ontslagen volgens de rechter. Die docenten uit het speciaal onderwijs nam haar klas stiekem mee naar de Efteling. Terwijl ze zei dat ze naar de Space Expo in Noordwijk zou gaan. Want dat moest volgens de schoolleiding omdat het pretpark te duur was. Maar ze ging toch en vertelde aan de kinderen dat ze hun mondje moesten houden. Ook tegen hun ouders. En de juf viel uiteindelijk door de mand toen er een boete binnenkwam voor te hard rijden op de A2. Ja, en dat is op weg naar de Efteling. En in Amsterdam zijn er al 100 lachgascilinders ingeleverd bij het afvalverwerkingsbedrijf. Dat heeft allemaal te maken met een actie die ze daar sinds gisteren hebben. Je krijgt 10 euro als je daar zo'n cilinder inlevert. En bij het bedrijf zijn ze namelijk helemaal klaar met dit. Die cilinders ontploffen bij ons in de oven en eh, dat levert gevaarlijke situaties op. Eh, en heel veel uh, inkomstenderving. En daarom willen ze graag gaan het afval hebben. Ja, mocht je denken, dat is lekker cashje. Je mag maar 5 cilinders per persoon per dag inleveren. En de actie geldt alleen voor particulieren uit de omgeving Amsterdam. Heb ik nog wat weer voor je. Vanavond is het nog lang zonnig en droog. Later vanavond wordt het iets frisser met een graad of 10. Kijken we nog even naar het weekend. Ja, volop zomer en een graad of 25. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Utrecht... is een ongeluk gebeurd met een motorrijder. De rijbaan is dicht. Het verkeer kan omrijden via de A2, de A9 en dan de A1.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 ook in de zomer. We're already past temptation. We've already crossed that line. And baby, when you saw me naked, I've never felt more keep it plain, mean like ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Turn us staan, keep us out.